Jobboot met het NOS-journaal. Oekraïne garandeert een staakt het vuren als ook de separatisten zich van de frontlijn terugtrekken. Dat heeft de Oekraïense president Poroshenko in een telefoongesprek met premier Rutte gezegd. Volgens de Oekraïense president heeft hij overlegd met Nederlandse, Australische en OVSE-medewerkers ter plaatse. Vandaag worden mogelijkheden verkend om morgen met experts en marchaussées de rampplek te bezoeken. De partijkrant van de Duitse regeringspartij SPD heeft een pijnlijke blunder begaan bij het versturen van de uitnodigingen voor een zomerfeest. De partij had de bekende cabaretier Dieter Hildebrand uitgenodigd, maar was vergeten dat de komiek al bijna een half jaar dood is. De weduwe van de komiek reageerde namens haar overleden man op de uitnodiging en schreef... Nee, ik kan helaas niet komen. Ik ben gestorven. Hildebrand was een van de grootste komieken in het naoorlogse Duitsland. Hij was vaak te zien op de Duitse televisie met veel politieke grappen. Bij een aanval met messen zijn in China tientallen mensen gedood. Een groep mannen viel mensen in de noordwestelijke regio Xiangyang aan, op straat. De politie opende het vuur op de daders. De aanval is vermoedelijk het werk van Oeigoeren, een islamitische minderheid in China. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor een reeks aanslagen in China, waaronder een aanslag op het plein van de hemelse vrede. Grote delen van Limburg hebben te maken met overlast door zware onweersbuien. Het KNMI heeft voor de provincie code geel voor gevaarlijk weer afgegeven. Vooral in de omgeving van Heerlen hebben mensen last van de stortbuien. Volgens de regionale omroep L1 werden bij de Hogeschool Heerlen zes auto's bedolven toen twee bomen omvielen. Ook liepen kelders en straten onder water. In Kerkrade brak brand uit in een huis waar de bliksem insloeg. Die brand is inmiddels onder controle. Ook in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel waarschuwt het KNMI voor onweer. Het weer in het zuidoosten nog kans op een regen- of onweersbui. Geleidelijk aan wordt het overal droog. Morgen lichte regen, maar ook geregeld zon.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 Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. poudre pour une cerise, pour un elle voulait qu'on l'appelle Venise. quel drôle d'idée! Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Je fondais sous sa voix exquise Vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier les Venise.